Marian Koekoek met het NOS Journaal. De PvdA vindt dat onderwijs moet worden uitgezonderd bij de komende grote bezuinigingsoperatie. Onderwijs moet een status aparte krijgen in het bezuinigingsdebat, zei PvdA-fractievoorzitter Hamer op een verkiezingsbijeenkomst in Groningen. Met haar uitspraak neemt ze afstand van het uitgangspunt dat in het debat over de bezuinigingen geen onderwerp taboe zou zijn. Hamer wil wel kijken hoe er in het onderwijs doelmatiger gewerkt kan worden, maar de eventuele opbrengst daarvan moet in het onderwijs worden gestoken, zegt ze. De Franse regering heeft voorstellen bekendgemaakt waarmee de nationale identiteit moet worden versterkt. Dat is de uitkomst van een drie maanden durend nationaal debat over de kwestie. Dat is aangezwengeld door president Sarkozy. Er moet nu op elke school een Franse vlag komen en leerlingen krijgen een handleiding over het Franse staatsburgerschap. Verder moeten immigranten aan hoge taaleisen voldoen. Volgens linkse critici diende het debat om immigranten te weren. Uit andere hoek klinkt het verwijt dat extreem rechts de wind uit de zeilen moest worden genomen. Een groep prominente Nederlanders wil via een burgerinitiatief bereiken dat alle Nederlanders van boven de 70 met professionele hulp een eind aan hun leven kunnen maken. De groep noemt zich Uit Vrije Wil en bestaat onder andere uit de oud-politici Frits Bolkestein, Hedy Dancona en Jan Terlouw, cabaretier Paul van Vliet en hersenwetenschapper Dick Swaap, zo meldt NRC Handelsblad. De groep heeft 40.000 handtekeningen nodig om het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. De groep wil dat hulp bij zelfdoding niet langer strafbaar is... als verschillende deskundigen in twee series van gesprekken hebben ingestemd met de zelfdoding. Tennisser Robin Haase is in de eerste ronde van het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam uitgeschakeld. Hij verloor in twee sets van de Spanjaard Tommy Robredo, de nummer 15 van de wereldranglijst. In het enkelspel spelen nog twee Nederlanders mee. Igor Sijsling komt vanavond in actie tegen de Duitse Zverev. En Timo de Bakker speelt morgen tegen de Tsjech Hajek.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 Al 20 jaar. Dit is 20 jaar GFM. Don't you feel like trying some